in Het is 30 eh, seconden voor 8. Is er nog wat te melden wat betreft de situatie op de weg? Het antwoord op die vraag is ja, zoals Busy ooit zei. Geen vertragingen overigens, maar wel twee flitscontroles die bekend zijn nu. Eentje op de A1 Apeldoorn richting Deventer bij Wilp. Daar is een controle gezien bij 93,7. En de A12 Utrecht richting Gouda. Zelfde haal bij Bodegraven 37,3. Mocht je zelf ook wat zien, worden opgebouwd of worden afgebroken. Eh, meld het in de app van Flitsmeister op die grote blauwe knop.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 Hornbach, er is altijd iets te doen. 538 Stemmenjacht. Eindejaarseditie. Meld je nu aan op 538.nl. Speel mee en win 10.000 euro. Goedenavond, vrienden en vriendinnen. Dit is de 538 Party. Top 1000. Martijn Laga. Ja, en we zijn op stoom hoor. Zometeen Luis Fancy. Date la Vuelta. Maar eerst Afrojack. San Fito. 434. clumsy and my head's a mess. Cause you got me going taller. you break 538. Party Top 1000. 433. Dímelo, Fonsi. La noche está tan perfecta que bien te ves.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 Date la vuelta. vuelta, bien te te date la vuelta por mi otra vez. Luis Fonsi, Date la Vuelta op 433. Die Luis Fonsi die komt uit Puerto Rico. Daar is het zo heerlijk toe voor dat zelfs je terras onkruid vrijmaken voelt als dus een feest. De 538 Party. En over feestje gesproken, welkom bij de Party Top 1000 op vind het vet dat je incheckt via de app van 538. Lucas stuurt. Hey, goedenavond Martijn. Lekker werken. Jij ook werkt. Zijn groetjes van Lucas en Hans Weert. Marcel luistert eigenlijk altijd vanuit New Jersey in Amerika. Morgen Martijn. Oké. Met een volle bak vlees zijn we er bij vol gas naar vlak vlakbij Parijs. Maar met deze lijst heb je eigenlijk geen koffie nodig. Heerlijk! Zo is het ook natuurlijk. En ik kreeg een appje van Alfred. Die sprak dit in. Goedenavond, 538 hier met Alfred uit Lissabon. en onderweg naar huis vanuit de Algarve. Fijne avond allemaal en bedankt voor de mooie muziek. Hey, ja, nou, graag gedraaid. Terug vanuit Portugal richting Nederland. Dat is een klein deel, maar ja, je bent in zekere zin ook ja, bezig met de trip around the world. Hier is ATC op 538. The kisses of the sun were sweet, I I let it in my eyes. Like an exotic drink, the radio play. die zonneke, olleke, bolleke knal. Olleke, bolleke, die zonneke, olleke, bolleke Mijn allereerste liefde, dat was juffrouw Toos. Op de kleuterschool, de blauwe blokke doos. Ik had een streepje voor, op mij werd zij nooit boos. Mijn allereerste liefde, dat was juffrouw Toos. En als ze zangles gaf, dan zong ik steeds het best. In al die liedjes was ik dan een beter en te En zijn zoon het Jantje. Als je vraagt, waar woont jouw pa? Wijst hij met zijn handje, met zijn vingertje. vind het een bijzonder nummer. Omdat mijn allereerste liefde inderdaad juffrouw Toos was. De 538 Party tot 1000. I kid you not. Ik had een, eh, een lerares Nederlands op mijn middelbare school. Die heette juffrouw Toos. Toos Michon. Ik heb dit verhaal al eens eerder verteld. En drie tellen later zat ze in mijn LinkedIn. Dat vond ik ook wel vet. Maar uh, juffrouw Toos, als u dit hoort. Eh, ja, ik was waanzinnig verliefd. En we hebben een hoop dingen gedaan. Samen. In mijn hoofd. De 538 Party Top 1000. Juffrouw Toos van het One Two Trio op nummer 431 in de 538 Party Top 1000. Het volgende nummer, wat je gaat horen zo, komt eigenlijk al uit in 2017. Alleen toen deed het, nou ja, precies niks. He, geen, het was geen hit, geen hype, geen hond die het draaide. Tot het 2021 werd. Toen zat de wereld ineens op slot, de kroegen gingen dicht... iedereen zat opgesloten met zijn plant en een fles wijn. En toen werd deze track ineens het anthem van de coronaperiode. Want die ene regel die je zo meteen hoort All You Need Is Your Love Tonight. Die raakte precies de snaar die we allemaal voelden. Eh, we misten elkaar, we misten de feestjes. We misten vooral een beetje ja, liefde van de nacht, zeg maar. Dus we werden creatief, hè. De balkonfeestjes die kwamen op. Livestreams kwamen er in één keer. Zoomborrels met lamp uit de blokker. Even een moment stilte voor de blokker.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 Woef, woef, woef, toch? Of niet? Blaffen, als in ja, het gaat over honden. Het is niet waar. Nee, het is de meest iconisch verkeerd gezongen songtekst ooit, denk ik. Maar het is dus niet woef, woef, woef. Het is hoe, hoe, hoe. Als in hoe let the dogs out. Dus als je voortaan weer in de kroeg staat mee te pleren met deze plaat... dan weet je nu hoe het echt moet. <laughs> niet hoe je denkt dat het moet. Hey, zometeen de Captain Hollywood Project.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 En heb je hulp nodig? Dan is CZ er voor je. Zorgen zit in onze natuur. CZ Zorg die verder gaat. Ook tijdens de feestdagen ga je voor de beste aanbiedingen van het land naar Plus. Zoals Lees Flatships per zak 99 cent. Joma salade 2 bakjes 3,99. En Mora snacks 40% korting. We doen met je mee. Plus zeker van je zorg. Met de glasheldere garanties van Interpolis. Zoals hulp van een zorgcoach bij wachtlijstbemiddeling... 24-7 toegang tot online zelfhulp... en je gedeclareerde zorgkosten de volgende werkdag al op je rekening.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 Al voor 151,25 euro per maand verzekerd met Mensis basisvoordelig. Stap over voor 1 januari. En nog meer voordeel. 10 oververse oliebollen naturellen met krenten... voor een rond prijsje van maar 3 euro. Aldi. Voor je energiezaken wil je geen moeite doen.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 een Deuren zat de die de snelheid van een motor niet kent. Bertus reed erop en Tines kwam de vlak achteraan. Iedereen die zei van die leur nooit meer wat van. Ze gingen nooit, nee nee nooit nooit meer roerend hart. je nooit, nee, nee, nooit. Nooit meer roerend hart. Maar wie gaat oeh, oeh, oeh. Oeh, oeh, roerend hart. Maar wie gaat u? zegt... Hey jongens, goedenavond. 538 staat aan in Schagen. Lekker te beuken. Groetjes. Nou, groetjes terug. Je hoorde normaal met oerend hart. En over hard gesproken. Keiharde cash, hè? De 538 Stemmenjacht eindejaarseditie. Morgenochtend beginnen we weer aan een nieuwe ronde. We hebben nu één koffer met één stem en één bedrag. Het gaat om 10.000 euro. En als je de stem raadt die in de koffer zit, is die 10.000 euro voor jou. Ik raad je aan om, als je jezelf nog moet aanmelden... even op 538.nl dat te doen. En dan ook meteen even te kijken wat de foute antwoorden zijn. Want die zijn er natuurlijk al een aantal gegeven. Dan hoef je niet eh, straks... Eh, het Bloot op Nationale Radio als iemand noemt die al genoemd is. Dus 538.nl voor het aanmeldformulier. De foute antwoorden tot nu toe. En als je je aanmeldt via 538.nl... onder alle aanmelders verloten we ook nog eens een keer... drie keer 538 euro. Dus sowieso de moeite waard om even een poging te wagen. Door met de 538 Party Top 1000. Ingrid met Tu futu foutu ga je horen. Die staat op nummer 425. Radio 538. 425. Tu m'as promis. Et je t'ai cru. promis, tu m'as promis, tu m'as promis, tu m'as promis, tu es tout, Tu es tout. 424. You know, say that I'm a snowman, I go glam. I like you, boom, boom, down. Take that man, I say, say that I'm a snowman, stop somewhere down the lane. I like you, boom, boom, down. These are them, I'm coming, now they blow down my door. Rain it could pour through, through my window So they put me in the, back the car at the station From that point on, I reach my destination Where the destination region out of east detention Where the look down my pants, look up my bottom So informer, you know, say that I'm a snowman, I go glam I like it boom boom down Take them on the city, then I'm my stomach stops somewhere down the lane. I like it boom boom there, I'm in farmer. You know, say that my stomach I go play I like it boom boom there. Take them on the city, then I'm my stomach stops somewhere down the lane. I like it boom boom there. So big got them, all they think they have more power. They on the phone, me say they wanna want me For what I use it once and now me call me lover Love who me calling and the one tell me And me lover in my heart down to my belly Yes and now my stomach I feel cool and deadly It's the one MC Shine and the one that is snow Together we all have a Mr. Tornado Informer You know say that I'm a snowman I go glam I like you boom boom damn Take them on the city that I'm a snowman Stop somewhere down the lane I like you boom boom damn Informer you know, say that I'm a stormy, I go glam. I like it boom boom damn. Take them on the say, say that I'm a stormy, start somewhere down the lane. I like it boom boom damn. So, listen for me, you better listen for me, you know. Listen for me, you better listen for me, you know. Bring me the rubber, the mic, the phone, the rock on stay. You say that I'm and they say where you come from. Uh, people them say you come from Jamaica, but me born and raised in the ghetto, no one tell for no. Uh. Pure brown people, man, is all a man know. Yeah, my shoes that them tear up and my toes just a show. Uh. When me a born and I don't want Toronto, so informer. You know, say that I'm a stormy, I go glam. I lick it boom boom down. Take them on the say, say that I'm a stormy, stop somewhere down the lane. I lick it boom boom down. Informer. You know, say that I'm a snowman, I go glam. I like keep boom boom down. Take the man that say, say that I'm a snowman, starts from without a limb. I like keep boom boom down. Come with a nice young lady, intelligent, yes she jungle in Ari. Everywhere me go, me never left for a tally. You say that it's snowman, I the rum dance man. Rum it in a dance, I in a nation. Ah. You never know, sit on my stomach, yeah, the boom shaka tell me never lay down flat, and now I'm cardboard box. You sit on estou stomach, I go reaching at the top, so informer. You know, sit on estou stomach, I go blam. I lick you boom boom down. Big the man that say, sit on my stomach, start stumble down a lane. I lick you boom boom down. Informer. You know, sit on my stomach, I go blam. I lick you boom boom down. Se the man that say, sit on my stomach, start stumble down a lane. I lick you boom boom down. Why would Why would, in would, in would? I'm sitting around cool with my dibby dibby girl. Police knock my door, lick up my pal. Rough me up and I can't do a thing. Pick up my line when my telephone ring. Take me to the station, black up my hands. Trail me down cause I'm hanging with the snowman. What I'm gonna do, I'm backed in a trap. Slap me in the face and took all of my cap. They have no clues and they wanna get former, but Sham won't turn informer. Informer, you know, say that I'm a slummy, I go glam. I need keep on burn down. Take that man, let's say that I'm a slummy, start somewhere down the lane. I need be done burn down. Informer, you know, say that I'm a slummy, I go glam. I need keep on burn down. Take that man, let's say Ja, liedjes gaan niet altijd over de liefde. Deze gaat over de gast die deze Snow, die je net hoorde, erbij gelapt heeft na een vechtpartij. Daardoor zat hij in de pak toen hij dit nummer schreef. En Informer is dus een beetje ja, een, een middelvinger als het ware richting die gozer die erbij naaide. En ja, het zinnetje eh, Licky Boom Boom Down betekent dan... joh, eh, slaap de komende weken maanden met één oog open... want zodra ik weer buiten sta, <laughs> dus zoek ik je op. Rock Credible, En dit maken vanuit de bak. Snow dus op 538. Nu David Guetta, Alesso en Madison Love. Never Going Home Tonight op 422. 20. City Top 1000.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 Je wil elke dag vooruit. Daar past maar één bedrijfswagen bij. De 100% elektrische Kia PV5 Cargo. Slim, ruim, flexibel. En met een rijbereik tot 416 kilometer kom je moeiteloos je dag door. Meer weten? Kijk op kia.com. Kia. Movement that inspires. Ook mijn zorgverzekering kon goedkoper bij United Consumers. United Consumers. Ook jouw maand. De Kia PV5 is uitgeroepen tot International Fan of the Year 2026. Last van een verstopte neus? Trekpleister heeft de juiste producten. Zoals Otrivin Xylometazoline neusspray. Voor maar 6,79 euro.